Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De stad Rotterdam gaat de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers... en andere personen zonder verblijfsvergunning stoppen. Het kabinet gaat de financiering van de zogenoemde bed-bad-broodvoorzieningen... na dit jaar stopzetten. De meeste gemeenten met zo'n sobere opvang hebben besloten dat ze het zelf gaan betalen. Ze zijn bang dat een kwetsbare groep op straat zal belanden... en dat de overlast alleen maar zal toenemen. Rotterdam heeft in het coalitieakkoord vastgelegd dat de opvang niet zou worden voortgezet zonder financiering uit Den Haag. Acteurs die tijdens Walibi Fright Nights werken... hebben steeds vaker te maken met geweld en grensoverschrijdend gedrag van bezoekers. Meerdere acteurs lieten dat weten aan NOS Stories. Tijdens de themaavonden bij Walibi, rond Halloween... werden medewerkers geslagen, bekogeld met decorstukken of ze werden betast... Sommige van hen zijn inmiddels gestopt met werken. Het park neemt dit jaar extra maatregelen. Beveiligers gaan bodycams dragen en bezoekers die zich misdragen worden zonder waarschuwing weggestuurd. Bij de Georgische parlementsverkiezingen laten de exit polls twee totaal verschillende uitkomsten zien. Een exit poll van een aan de regering gelieerd tv-station laat een uitslag zien waar de pro-Russische regeringspartij met een kleine meerderheid wint. Andere exit polls, onder andere uit het kamp van de oppositiepartij... laten een winst zien van 6 procentpunten voor de oppositie. Er staat voor het land veel op het spel bij de verkiezingen. Het gaat om een strijd tussen een pro-Europese of pro-Russische koers. Het gaat goed met de Franse baby Santiago... die maandag werd ontvoerd uit een ziekenhuis... en gisteren werd gevonden in Amsterdam. Dat is bekendgemaakt door justitie in België, die de zaak behandelt. Santiago werd te vroeg geboren en is meteen weer in een couveuse gelegd. Zijn ouders zijn aangehouden. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht valt wat regen. Ook morgen eerst nog enkele buien, daarna droger en dan komt de zon erdoor. Het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A4, daarna richting Amsterdam. Voor de Schipholtunnel een half uur vertraging. Dat heeft te maken met een hoogtemelding. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Voor hoogmaalde 10 minuten vertraging, één rijstrook is dicht. De A9 Amstelveen richting Alkmaar is nog steeds dicht voor de Wijkertunnel door bergingswerkzaamheden. Er staat 7 kilometer file. Het verkeer moet omrijden via de A22 door de Velsertunnel. En daardoor staat er al lange file op de N202 Amsterdam richting IJmuiden.